was de 32-jarige Michael Zehaf Bibo. Dat hebben Canadese functionarissen gezegd. Na zijn dood werd de schutter zelf ook doodgeschoten. Zaaf Nibo is in Canada geboren en zou zich hebben bekeerd tot de islam. Autoriteiten en ooggetuigen zeggen dat de schutter een sjaal voor zijn gezicht droeg. Over de achtergrond van de schietpartij in Ottawa is verder niets bekend. In Canada is het dreigingsniveau verhoogd omdat maandag een geradicaliseerde moslim inreed op twee militairen. Een van de militairen overleefde die aanslag niet. De gemeente Achterkarspelen en voetbalvereniging SC Twijzel worden niet vervolgd voor het instorten van een duck-out. Bij het ongeluk in mei in Twijzel kwam een meisje van tien om het leven en raakten vijf kinderen gewond. Volgens het Openbaar Ministerie is er onvoldoende bewijs voor schuld. De officier van justitie vindt ook dat vervolging vanuit maatschappelijk oogpunt niet zou toevoegen. Slachtoffers deden mee aan een korfbaltoernooi voor Friese basisscholen. Tijdens het ongeluk zaten ze op het dak van de duck out de Utrechtse politie heeft met mannenmacht gezocht naar een vijfjarig jongetje dat was verdwenen in Koten. Werd gevreesd dat hem iets was overkomen, maar na uren zoeken vond de politie hem in een schuur bij zijn ouderlijk huis. Volgens de politie was hij in slaap gevallen. De ouders van het jongetje hadden rond vijf uur alarm geslagen omdat ze hem niet konden vinden. De politie deed een burgernetactie en zocht met een helikopter, duikers en honden. Het jongetje werd rond één uur vannacht in de schuur in Koten gevonden. Het weer, Wisselend bewolkt, lokale mistbank en overdag ook wolken. Af en toe een bui en de zon breekt slechts nu en dan door. Smiddags wordt het 13 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.